Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky noemt de onderhandelingen met Rusland zwaar en soms confronterend. Delegaties uit beide landen hebben vrijwel elke dag contact. Zelensky zegt dat er stap voor stap vooruitgang wordt geboekt... maar voor beide kampen geldt dat er nog geen uitkomst in zicht is. Voor het eerst wordt een prominente Russische journalist vervolgd... op basis van de nieuwe strenge mediawet in Rusland. Alexander Nevzorov zou volgens een staatspersbureau nepnieuws hebben verspreid. Zo zou hij beelden hebben gedeeld van het Russische bombardement... op een kraamkliniek in Mariupol. Rusland probeert die beelden af te doen als nepnieuws. De 63-jarige Nevzorov is vooral op YouTube actief en zou buiten Rusland wonen. De Russische autoriteiten proberen zijn verblijfplaats te achterhalen. Rijke landen moeten over 12 jaar zijn gestopt met olie en gas. Arme landen mogen daar 28 jaar over doen. Britse onderzoekers denken dat er zo 50% kans is om de ergste gevolgen van klimaatverandering nog te voorkomen. Rijke landen moeten het voortouw nemen, zeggen de onderzoekers, omdat zij meer inkomstenbronnen hebben. De Australische tennister Ashley Barty zet een punt achter haar profcarrière. De nummer 1 van de wereld kondigt haar afscheid op Instagram aan. De 25-jarige Barty omschrijft haar besluit om te stoppen als een lastige keuze. Later komt ze met een persconferentie. Barty werd in januari nog de eerste Australische winnares van de Australian Open sinds eind jaren 70. Vanaf vandaag vervallen ook de laatste verplichte coronamaatregelen. In het openbaar vervoer hoeft geen mondkapje meer gedragen te worden... en bij grote evenementen hoeft niemand meer te worden getest. Alleen op het vliegveld en in het vliegtuig blijven de mondkapjes verplicht... vanwege Europese regels. Het weer, het wordt een zonnige dag. In het noorden wordt het 15 graden. In het zuiden en zuidoosten loopt de temperatuur op tot ruim 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar korte files, maar er is één uitschieter... en dat is de N242 van Middenmeer naar Alkmaar. Tussen Herugewaard en industrieterrein Boekelemeer...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 to the south of France But we can never think there is a chance Go down for the holiday To leave those happy thoughts again escapade. Is it worth is the fears you love. No, I can't get enough. Losing my cool, but I'm staying alive. Dancing the rain just to kiss the night that you touch. Oh, it feels like a glove. Oh, it don't need drama. I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? Cause these dancing feet don't cry to the rhythm they cry for you. And every Saturday night that you ain't here. I call when I lose my mind. Four in the morning, I'm on fire with you. I'm running too. You got a diamond heart, you work hard, nothing compares when I'm in your arms. Don't go, you you'll never know. Oh, hey. Don't need drama, I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? Cause these dancing feet don't cry And these blinding lights, they shine so bright like we're on the moon But I don't wanna dance another beat, no Unless it's with you Unless it's with you, with you, with you.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 Vanaf vandaag vervallen ook de laatste verplichte coronamaatregelen. In het openbaar vervoer hoeft geen mondkapje meer gedragen te worden. En bij grote evenementen hoeft niemand meer te worden getest. Australische tennister Ashley Barty zet een punt achter haar profcarrière. De nummer 1 van de wereld omschrijft haar besluit om te stoppen als een lastige keuze.